moet met het cbs journaal De onderhandelingen over een doorstart van het atoomakkoord met Iran verlopen erg moeizaam... zeggen Europese en Amerikaanse diplomaten na een gespreksronde van vijf dagen in Wenen. De onderhandelaars spreken waarschijnlijk volgende week wel verder. Iran en de westerse delegaties kwamen maandag voor het eerst bij elkaar sinds juni... toen de conservatieve Iraanse president Raisi aan de macht kwam. Het is de bedoeling dat ze het eens worden over een doorstart van het atoomakkoord van 2015... Dat moet voorkomen dat Iran kernwapens ontwikkelt. Bij huiszoekingen op 12 plekken in Zuid-Holland, Brabant en Zeeland... heeft de politie naar eigen zeggen een heel arsenaal aan wapens gevonden. Bij de invallen eerder deze week in woonhuizen en bedrijfspanden... werden automatische vuurwapens, stroomstootwapens, geweren en revolvers in beslag genomen... en munitie en 3D-printers, waarmee vuurwapenonderdelen kunnen worden gemaakt... In het onderzoek naar de handel in vuurwapens zijn tot nu toe vijf verdachten opgepakt... van wie er drie nog vastzitten. Zo'n 60 Nederlanders zijn uit Afghanistan geëvacueerd met een Franse vlucht... meldt het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken. Nederland bevestigt dat er donderdag een vlucht met ongeveer 60 Nederlanders is geland in Qatar. Aan boord zaten verder ruim 250 Afghanen, 11 Fransen... en een onbekend aantal familieleden en bekenden. De GGD heeft tot nu toe 1500 aanmeldingen binnen van mensen die willen helpen met boosterprikken. De website ggdreservisten.nl van de koepelorganisatie van GGD's kwam afgelopen avond online. Via de site kunnen mensen zich aanmelden die eerder voor de GGD werkten of die bevoegd zijn om te vaccineren. Zoals geneeskundestudenten en voormalig zorgmedewerkers. Het weer nog. Vannacht is het bewolkt en er valt wat regen. In het noorden is er ook kans op nevel of mist.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 Take your baby by the wrist, and in her mouth an amethyst in a red to sapphire's blue. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you.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 So me aan hem, eh, follow, mami kom solo. Shorty's a kaas op mijn body net zo roe. Geen CL, maar ik scoorde niet Kulu. BBL kan je brengen naar Kulu. Domme invest, ik ben obsessed. Body correct, dus ik confess.